vele storingen bij internetbankieren. Bij de presentatie van de jaarcijfers belokken storingen in de toekomst te voorkomen. kon melden dat het ING ondanks de crisis is gelukt om de winst te verdubbelen. De bank en verzekeraar heeft het afgelopen jaar afgesloten met een netto winst van bijna 5,8 miljard euro. Het weer, steeds meer bewolking en kans op wat sneeuw. In het westen wordt het iets boven nul, landinwaarts net iets onder. Dit was het NOS Journaal. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. In de Randstad vielen op de A4 en richting Amsterdam voor de Schiphol-tunnel staat 4 kilometer. Dat heeft te maken met ijsvorming, de linkerrijstrook is dicht. En tussen het ring van Aquaduct en Hoofddorp staat er 3 kilometer. Na Den Haag staat 3 kilometer bij Zoeterwoude Rijndijk. A9 Alkmaar-Amstelveen tussen Beverwijk en het knooppunt Raasdorp nog 6 kilometer. De A12 Den utrecht op diverse plaatsen nog langzaam rijden en stilstaan. Tussen Zevenhuizen en Reewijk en tussen Woerden en de Meren en ook tussen Oude Rijn en Lunetten. A12 Utrecht-Den Haag voor Den Haag Centrum 3. A27 Gorkum-Utrecht voor knooppunt Rijnsweert 8 kilometer.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 Now I believe in what you say Is the undisputed truth But I have to have things my own way To keep me in my youth Like a ship without an anchor Like a slave without just can't tell some they will and some they won't But some it's just as well There won't be.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 Het CPB maakt die dag het Centraal Economisch Plan openbaar. Dat is de belangrijkste bron voor het financieel beleid van het kabinet. In Den Haag wordt er rekening mee gehouden dat het kabinet miljarden euro's extra gaat bezuinigen. Justitie gaat een man die het lichaam van zijn vader heeft opgegraven uit het graf op een begraafplaats in Wolfengaan niet vervolgen. Volgens het OM heeft strafrechtelijk ingrijpen geen zin, omdat de man van 52 in de war was... Hij zou in oktober het lichaam van zijn overleden vader hebben opgegraven om het vervolgens in een sloot te gooien. Bij een auto-ongeluk in Winterswijk is een Duitser van 24 om het leven gekomen. Volgens de politie botste de man vannacht tegen een boom, vermoedelijk door de gladheid. Hij overleed ter plekke aan zijn verwondingen. Het slachtoffer kwam uit Bocholt, net over de grens in Duitsland. Het ministerie van Buitenlandse Zaken adviseert mensen niet naar de Maldiven te reizen als dat niet strikt noodzakelijk is. Op de eilandengroep in de Indische Oceaan is een politieke crisis ontstaan. Er is een arrestatiebevel uitgevaardigd tegen de opgestapte president Nasheed, die zegt dat hij moest wijken vanwege een staatsgreep. In de tweede stad van de Maldiven, Adu, is sprake van een totale chaos. Leger en politie hebben zich teruggetrokken en bewaken alleen nog het vliegveld. De luchthaven is belangrijk voor de economie. Veel vakantiegangers landen daar voor een huwelijksreis. De Amerikanen hebben de leider van Al-Qaeda in Pakistan gedood, hebben Pakistaanse overheidsfunctionarissen gezegd tegen het Franse